De 100 populairste platen van het afgelopen jaar. Nou, hoe komt de Eurohit tot stand? Elke week zijn er punten te verdienen in de Euro Breakdown. De eerste plek krijgt 40 punten en de laatste plek 1 punt. Aan het einde van het jaar heb je dus een hele mooie lijst. Maar wat als je dezelfde aantal punten hebt? De, de plaat die het minste week nodig heeft om gehad om aan die punt te komen, staat bovenaan. De plaat die het hoogst in de lijst is gekomen, staat bovenaan. Of de plaat die het langst op die positie heeft gestaan, die staat bovenaan. De top 100 duurt van 10 tot 6, van 12 tot uh, eh, 2 hoor je Maurice. Van, uh, eh, 4 tot, uh, van 2 tot 4 draait erop de platen. Met Rudy Nicola. En George is de afsluiter van uh, eh, 4 tot 6 met de halffinale, met de finale van de top 100. Maar nu eerst eh, ja, de komende twee uur. Je hoort 100 tot en met 76. Mijn naam is Rudy Nicola en beginnen met een plaat die 10 weken in de lijst stond. Met als hoogste positie nummer 1. Snow Patrol ontbette Noord-Ierland bag in 2009 en nummer Just Say Yes uit.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 zijn eerste hit Replay werd het tijd voor zijn tweede single genaamd Solo. Solo stond 14 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 11. Op nummer 99 met 225 punten totaal. IS en Solo. We gaan verder met nummer 98 in de lijst. James Blunt had in 2005 zijn eh, grote doorbraak met het nummer You're Beautiful. Maar daar bleef het niet alleen bij. Ook het nummer Wise Man in 2006 en 1973 in 2007 waren populaire nummers. In 2010 bracht James Blunt een nieuw album uit genaamd Some Kind of Trouble. Het vrolijke Steden Night was de eerste single die van deze cd afkomt. Night stond in totaal 13 weken in de lijst en met de hoogtepositie nummer 13. Met 220, 228 punten zit James Blunt op 98 en Steden It's 72 degrees, zero chance of rain.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 Owl City bracht in eind 2009 de single Fireflies uit. De single werd er al snel opgenomen in de playlist van nationale radiostations. Ze werd het natuurlijk steeds populairder en kwam in vele hitlijsten. In de Euro Breakdown stond nummer 10 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 3 met 228 punten op nummer 97 Owl City en Fireflies. We gaan verder met nummer 96 in de lijst. Hij mocht er niet uitgeroepen zijn tot beste DJ van de wereld. Toch kwam 2009 de boeken in als het jaar van David Guetta. De Franse DJ pro, eh, slash producer realiseerde een doorbraak in Amerika met zijn hit Sexy Bitch. Daarna scoorde hij ook nog een dikke hits met When Love Takes Over en One Love. Maar boven alles produceerde de Fransman de grootste hit van 2009 I Got A Feeling van de Black Eyed Peas. In 2010 gaat David Guetta gewoon verder waar hij gebleven was. De vierde single van zijn album One Love heet Memories. Dit werd een enorme hit in heel Europa en dus ook in Nederland. Memories stond totaal 15 weken in de lijst met op de hoogste positie nummer 11. Met 229 punten is dit David Guetta featuring Kid Cudi op 96 is dit Memories. die. Those would be the best memories. hits van 2010 in Eurohit 2010. Alleen op ZFM. Well, everybody else is getting out of bed. I'm usually getting in it. I'm not in it to win it. And there's a thousand ways you can skin.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 Negen jaar later kwam ze met een nieuw album uitgenaamd Save Me San Francisco. Dus ook een nieuwe single, Hey Soul Sister. Dit nummer werd de comeback van Train in het jaar 2010... Hey Soul Sister vind je later terug in de lijst, maar het bleef niet alleen bij Hey Soul Sister. De tweede single If It's Love, een beetje een soft rock nummer, stond het 12 eh, weken in de lijst met als hoogste positie nummer 8. Hij heeft een totaal van 31 punten. Op nummer 95 hoorde je Train en If It's Love. We gaan door met nummer 94 in de lijst Jason Mraz. Een Amerikaanse zanger in 2008 een album uitgebracht genaamd We Sing, We Dance and We Steal Things. I'm Yours, Lucky en Make It Mine waren bekende hits van deze cd's. Ook Butterfly staat erop. En laten we net een nummer 94 in de Eurohit Top 100 zijn. Het nummer stond 11 weken in de lijst met de hoofdpositie nummer 8. Dit is op nummer 94, Jason Mraz. Dit is Butterfly.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 van de beloftes van eh, BBC voor het jaar 2010 was Hurts. De de top 5 notering in de Sound of 2010. Eh, verkiezing. De eerste kennismaking met het synthesizer duo was Wonderful Life. Een prachtig nummer, maar door eigenzinnigheid van het duo alleen een remix verkrijgbaar. Later werd het een single. Nu gaat er uiteindelijk een echt officiële eh, komen. die was er dus gekomen. Better Than Love. Dit nummer laat horen waar de band goed in is. Meng Joy Division met die Pesh Mode en New Order. En je krijgt eigenzinnige synthesizer muziek van de band uit Manchester. Ook de nummer kent weer een ijzersterke refijn en mooie melodielijn. Hiermee zou de belofte van 2010 wel eens uit kunnen komen. En het is echt, echt goed gelukt. Ze zijn in 2010 ook met een heel nieuw album gekomen, zelfs genaamd Happiness. Nummer 93 in de lijst is dus de debuutsingle van Hurts, Better Than Love, met 236 eh, punten. We gaan verder met nummer 92 in de lijst, want uh, Katy Perry scoort momenteel hit na hit. Na California Girls tot een van de zomerhit is bestempeld, is Tina Dream een na-zomerhit geworden. Ook in Nederland is die single nog steeds op weg naar de top. De derde single, Firework, is hoe kan het ook anders een enorme hit geworden.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 Kylie Minogue staat op nummer 90 met 243 punten. We gaan even terugkijken wat we het afgelopen, ja, afgelopen tien platen hebben gehad. We trapten af met eh, nummer 100 natuurlijk. Snow Patrol en Just Say Yes. Daarna kwam IS en Solo op nummer 99. James Blunt met Stay the Night op 98. 97 Owl City met Fireflies. Memories van David Guetta stond op 96. Eh, If It's Love eh, van Train tot op 95 in de lijst. Op 94 Jason Mraz met Butterfly. Kregen op 93 de Britse band Hurts and Better Than Love. Op 92 Katy Perry en Firework. 91 Mark Ronson en Bang Bang Bang. En het Kylie Minogue en Get Out of My Way op nummer 90. De hele, hele dag lang gaan we een beetje terugkijken op het afgelopen jaar, 2010. En zo gaan we ja, elk uur een aantal maanden eh, terugkijken. En we beginnen natuurlijk met de maand januari. Haiti. Het nieuws wordt deze maand beheerst door de aardbeving Haiti. Het menselijk leed is bijna onvoorstelbaar. De hele wereld komt in actie om Haiti te helpen. Ook het Irak-rapport was een eh, ja, berucht, eh, berucht eh, nieuwsje in 2010. Premier Balkenende krijgt het rapport over de Irak-oorlog overhandigd door commissievoorzitter David. Er staan harde conclusies in. Het, het kabinet valt er bijna over. Culemborg, roadblocks, tientallen ME'ers en een samenscholingsverbod. Culemborgse woonwijk Terweide verandert in een vesting, bots, uh, in een vestig. Uh, botsing tussen Molukse en Marokkaanse jongens zijn volledig uit de hand genomen. En weet je nog, het winterweer. Het was extreem koud eh, in Nederland. Het koudste januari maand ooit. Auto's geleden van de weg. Automisten staan urenlang in de Philips. Maar er is natuurlijk ook plezier op de slee en op de schaat kilometerheffing. Het lot van de kilometerheffing in handen van de leden van de ANWB. Met het voornemen maakt minister Eurlings van het Verkeer zich niet populair in de Tweede Kamer. En het laatste saap en Spijker. De Zweedse auto-gigant eh, Saab komt in Nederlandse handen. Dat voelt een beetje als de buurtsoeper die Ahold overneemt. Het kleine Spijker wordt de baas bij Saab. We gaan verder met de lijst. Nummer 89 wordt ehm, met haar kenbare stemgeluid die was geschikt is voor soul als pop. Uh, ja, zorg Pixelot altijd eh, voor haar nummers die radiovriendelijk zijn. Zo is ze ook op een moment stoer op de single Mama Doe. En de andere is ze weer geloofwaardig en dramatisch in Cry Me Out. Een goed voorbeeld is van een veelzijdig talentvolle popartiesten. In maart released, uh, eh, releasede Lott haar vierde single van het album Turn It Up. Uh, Gravity is een rustig popnummer waar Lott stem goed tot zijn recht komt. Samen met een prachtige clip waarin eh, de tijd stil lijkt te staan, is het hit zo goed als gegarandeerd.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 What is wrong with me? All that I wanna be is through with you. And I know that deep down I'm calling down on you on you, on you. met Gravity op nummer 89 in de Eurohit Top 100. We gaan eh, naar de laatste plaats van, eh, ja, van dit uur. Op nummer 88 staat een eh, Filipijnse zangeres genaamd Charisse. En heeft 2010 haar debuutsingle afgeleverd. De jonge zangeres is 18 jaar, zingt Pyramid samen met Ayes. Pyramid stond 13 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 11, nummer 88. together to the very end. There'll never be another love for sure. I as I shall be, let we go. Stones, heavy like the love you've shown, solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom of, even in a desert storm, sturdy as a rock we hold.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 Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het hele land moet rekening worden gehouden met onverwachte gladheid, zegt Rijkswaterstaat. Er gelden snelheidsdekens bij Oude Rijn op de A2 en de A12. Op die wegen mag niet harder worden gereden dan 50.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 Aan het begin en het eind van het jaar was het te winters, in juli was het te warm en in augustus was het te nat. Toch is de vereniging van dierentuinen redelijk tevreden. De abonnementhouders kwamen veel vaker langs en in de dierentuinen werden vaker bedrijfsfeesten gehouden. Oud-Feyenoord-voetballer Koen Moulijn wordt zaterdag gecremeerd. Dat heeft Feyenoord-directeur Gudde gezegd op de versoberde nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse club. Moulijn overleed de afgelopen nacht aan de gevolgen van een herseninfarct. De spelers en de begeleidingsstaf van Feyenoord zijn niet bij de uitvaart van Moulijn... omdat ze vrijdag vertrekken naar een trainingskamp in Oman. Vanmiddag brachten ze een eerbetoon aan de legendarische linksbuiten van Feyenoord... bij zijn standbeeld bij de Kuip. In Amerika is opnieuw een groot aantal dode vogels gevonden. In de staat Louisiana zijn vlak bij elkaar 500 dode vogels ontdekt... De vondst komt drie dagen nadat er in de naastgelegen staat Arkansas duizenden dode vogels uit de lucht zijn gevallen. De oorzaak van de massale sterfte is volgens onderzoekers in elk geval geen ziekte of een virus. De dieren in Arkansas hebben inwendige bloedingen, maar hoe die zijn veroorzaakt is nog niet bekend. Mogelijk zijn de vogels getroffen door de bliksem of zijn ze gedood tijdens een storm. De provincie Limburg wil meer geld om de dijken te verbeteren. Volgens de provincie zijn veel dijken in Limburg onveilig en niet hoog genoeg. Volgens twee waterschappen voldoen de waterkeringen langs de Maas niet altijd aan de wettelijke veiligheidsnormen. De provincie vraagt om extra